Raymond Seré met het NOS-journaal. Poolse arbeidsmigranten in Nederland worden nog steeds uitgebuit door malafide uitzendbureaus. Volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen gebeurt dat ondanks maatregelen die zijn genomen. De Polen krijgen bijvoorbeeld geen overuren uitbetaald en betalen te veel voor slechte huisvesting. Ook komt discriminatie en seksuele intimidatie geregeld voor. Premier Rutte wil Groot-Brittannië niet dwingen om zo snel mogelijk uit de Europese Unie te stappen. Rutte zei in een Kamerdebat over de brexit dat de Britten in een ernstige crisis zitten en dat het verstandig is om hun wat lucht te geven om orde op zaken te stellen. De premier noemde de uitslag van het referendum buitengewoon slecht. CDA, D66 en PVV zijn wel voor een snel Brits vertrek. PVV-leider Wilders diende een motie in voor een nexit-referendum... maar daarvoor is in de Tweede Kamer geen meerderheid. De Surinaamse president Bouterse wil woensdag het parlement bijeenroepen... voor een speciale zitting waarin het parlement de staatsveiligheid bespreekt. Wat de president daar wil zeggen is niet bekend. Vorige week stelde de krijgsraad de amnestiewet buiten werking... zodat het decembermoordenproces kan worden hervat. Bouterse is zelf hoofdverdacht in dat proces. Hij zei dat het land door de uitspraak van de krijgsraad in een constitutionele crisis is beland. IJsland heeft gisteravond voor een stunt gezorgd door op het EK ten koste van Engeland de kwartfinales te bereiken. In Nice werd het 2-1 voor IJsland. Direct na de wedstrijd kondigde de Britse bondscoach Roy Hodgson zijn vertrek aan. Zijn contract zou al binnenkort verlopen, maar hij was graag langer aangebleven. Ook titelverdediger Spanje is uitgeschakeld. De Spanjaarden verloren gisteren van Italië met 2-0. En dan het weer, periode met zon. Later af en toe een buit wordt 18 tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het licht wisselvallig. Uitzicht op warm zomerweer is er voorlopig niet. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.